Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. goedenavond eh, luisteraars. We zijn weer bezig met een nieuwe aflevering van eh, Golden CFM. En vanavond gaan we het hebben over eh, allemaal hits uit 1966. Waarom? Ik heb geen flauw idee. Maakt ook niet uit. Toch, Mike? Nee, dat maakt inderdaad niet uit als de muziek wel lekker is. Ja, dat bedoel ik. <laughs> Daar gaat het ook eigenlijk om. We begonnen in ieder geval met een nummer van ELO, Electric Light Orchestra. En dat is alleen maar omdat Mike Edwards een week of drie geleden op een hele rare manier om het leven is gekomen. Hij reed over een van Engelands, eh, ja, zou ik zeggen, landwegen. En daar was een, eh, aan de eh, rechter, nee, linkerkant was er een, een vrij steile helling. En daar kwam opeens, en dat heeft hij niet gezien, een hele zware hooibaal naar beneden. 300 kilo maar liefst. En die kwam bovenop zijn auto terecht. En hij heeft het niet overleefd. Mike Edwards is dus niet meer bij ons. En daarom begonnen wij met een eh, nummer van ILO. En dat was Roll Over Beethoven. Een, een tribute tot eh, eh, voor Mike Edwards. Daarna een nummer van de Beatles, ook uit 1966, Yesterday. We gaan door met Chubby Checker. De man die getrouwd is met een van ne Nederlands schoonsten, <laughs> zo mag ik het wel noemen. En hij is bekend geworden over zijn rock'n'roll nummers. We gaan eh, voor u draaien Baby Baby Balabala. Look at that! My baby baby balabala! Bala. Philip Daryl Core, geboren op 12 september 1946. En dat is een Britse zanger en hij is vooral bekend om het eh, hele bekende nummer, eh, oftewel een hit, Dear Mrs. Appleby uit 1966. We gaan door met, eh, moet ik even kijken, de Fortunes. Ja, de Fortunes, een hele bekende groep uit ook weer de jaren 60, 70... En vanavond hebben we het uiteraard eh, bij Golden CFM over de jaren, niet de jaren, uit 1966. Here it comes again, The Fortunes, een Britse popgroep uit eh, de jaren 76.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 Maar we gaan het toch voor u draaien. they stone you just like they said they would. they stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. Mm. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. Mm. And each town looks the same to me the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I love. music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. Mm-hmm. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. mooiste nummers van Simon Garfunkel. Homeward Bound. En daarvoor eh, luisterde u naar eh, Bob Dylan. Heb ik dat goed? Ja, Bob Dylan, Rainy Day Women. En eh, Robert, ja, Robert Allen Zimmerman heet hij eigenlijk. Heb jullie wel zo gehoord, jongens? Ik denk het niet. Maar Bob Dylan wel, waarschijnlijk wel. Dat wel, ja. Ja, dat wel. ja, ja, Goed, maar hij is dus officieel Robert Allen Zimmerman. En eh, op zijn Hebreeuws is dat eh, Zabtai Zibel Ben Avraim. Nee, Avram. Goed. Mondvol. Waarvan akte. En eh, Simon Garfunkel natuurlijk... Homeward Bound. We gaan door met die Alan Price sets. Een, een Engelse muzikant, componist en acteur. Alan Price heb ik het dan over. Die autodidact is en voornamelijk een pianist was. En uh, die uh, met onder andere in The Animal speelde. Hij heeft later zijn eigen uh, band opgericht. En wij draaien voor u Highly High On every tree there sits a bird. Singing a song of love. song Is a sad your social world. You can't come back, be the first in line. Dayton van 13 eh, oktober 1940. Geboren in Londen en die is beter bekend geworden als Chris Farlow. En dat is een Britse pop- en R&B. Laat ik zo zeggen, de vroege R&B, de echte R&B zanger. Want R&B tegenwoordig, dat is geen R&B meer. <laughs> Nou, Daar zit jij te lachen. Maar... dat valt wel mee. Nee, het is geen R&B meer. Niet meer Rhythm and Blues, van de staat namelijk voor. Dat bestaat niet meer. Hij is begonnen met eh, een skiffelbandje, de John Henry Skiffle Group, in 1957. En hij werd later vooral bekend door covers van de Rolling Stones nummers. En eh, een van die nummers is zijn enige nummer hit, eh, een nummer 1 hit geworden in 1966. 66. En dat draaiden we zojuist, Out of Time, ook een oorspronkelijke Rolling Stones nummer. We gaan naar Bob Dylan. Nee, Donovan natuurlijk moet ik zeggen. Donovan Phillips Leach. Een schot die eh, in 1946, 10 mei, geboren is. En die hele mooie, ja, eh, zal ik het zeggen, zachte nummers geschreven heeft. Met name in de jaren 60. En hij eh, was het Britse antwoord op Bob Dylan, die we zojuist gedraaid hebben. Van hem draaien wij voor u Sunshine Superman, een hit uit weer 1966. sunshine came softly through my window today. Could have tripped out easy, but I've I changed my way. It'll take time, I know it. ja, <laughs> dit is echt ongelooflijk. Ik zit hier een paar jongens hier in de studio. En <laughs> die hebben nog nooit van uh, Janneke Kanteman gehoord. Nou, ik eigenlijk ook niet, maar het was haar artiestennaam uh, eh, Karin Kent. Geboren 11 november 1943. En zij had in, eh, in 1966 op het Knokken Songfestival... een van de betere songfestivals toen de tijd in Europa een, hit en die heette Dans je de hele met mij. Die hebben we zojuist gedraaid voor u. En eh, dat werd de eerste Nederlandstalige nummer 1 uit de geschiedenis van de Veronica Top 40. Ja, <laughs> dat wil ik zeggen, dat Mike. Dat is wel Nederlands trots, ja. <laughs> Echt wel. Of je het leuk vindt of niet, maar het is, het is gewoon een hit geweest in die tijd. En, en eh, die hebben we zojuist voor u gedraaid. We gaan door met eh, de Rolling Stones. Nou, die hoeven eigenlijk helemaal geen eh, introductie. Maar we draaien voor u, eh, even kijken. Have you seen your mother baby standing in the shadow? μέσα τη στεναχώρια μου, με στην καρδιά μου επανονοτονώ. Γύρισε, σε περιμένω, γύρισε. Μικρούλα μου κοπέλα, έλα, έλα, έλα. Από το lekkere muziek. De jongens staan helemaal mee te swingen hier. Nee, niet echt natuurlijk. Maar dit was uh, Trio uniek met uh, een van hun hits uit 1966. En die heette Ella, Ella, Ella. Nou, daar heb ik dus eh, behoorlijke gedachten bij. Dat gaat verder helemaal niet... ja, ja, goed... Dat was goed. Dat, <laughs> begrijp ik heel goed. Dat was goed, Mike. Oké. Eh, eh, dit was in feite het eh, een nieuwe programma. De, live vanuit de studio aan het Gasthuisplein. Mike, dankjewel in ieder geval voor je medewerking. Ja, want graag, ik had het zelf niet gered. Absoluut niet. ik, ik, ik kan babbelen. En daar houdt het ook echt helemaal mee op. die knoppen, dat... ja. Ach joh, daar staan wij jou voorbij, Joop. Daar zijn wij voor. Ja, dat begrijp ik. Want hierna ga je doen? Eh, nummer 16 had jij klaar. Nee, nee, daar heb ik het niet over. Maar hierna, na dit uur ga je oh, doen? Na dit uur ga ik aan mijn eigen programma beginnen. Juist, dat wil ik even horen, ja. Ja, sorry. sorry. <laughs> ik denk, nee, blijf blijven in eh, contrast. Goed, we gaan in ieder geval door met eh, een, een Nederlandstalig nummer. Ook een hit uit 66. En ik weet dat een heleboel mensen dat kennen. Of ze het waarderen is een tweede. Het is een nummer van de groep die heette Het. En het nummer is Ik heb geen zin om op te staan. En misschien daarna nog wel iets eh, van eh, Roy Orbison, een stukje van Lana. Graag tot de volgende keer. Over twee weken zijn we weer live vanuit de studio en het Gassersplein. Dit was Golden ZFM. Dank u wel voor uw aandacht. Het is weer tijd om op te staan. maar ik heb geen zin.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 Bij het Feyenoordstadion in Rotterdam hebben een paar honderd voetbalsupporters de spelersbus opgewacht die terugkwam uit Eindhoven. Daar leed Feyenoord vanmiddag een zware nederlaag. PSV won met 10-0. Bij de Kuip hangt een grimmige sfeer. Een fotograaf werd mishandeld, een cameraman werd geschopt en zijn camera werd leeggehaald. Er was de leus Mario moet blijven te horen, gericht tegen trainer Mario Been... die na de nederlaag van Feyenoord zijn positie ter discussie stelt. Als het bestuur van de club zich morgen in een gesprek niet achter hem opstelt, zal Been ontslag nemen. Feyenoord, Feyenoord presteert dit seizoen slecht en staat na 10 wedstrijden op de 15e plaats met 8 punten. FC Utrecht heeft zijn uitwedstrijd tegen Vitesse gewonnen. Het werd in Arnhem 4-1. Voor de Afrikaanse kust zijn binnen 24 uur twee schepen gekaapt. Somalische piraten kaapten eerst een lege tanker voor de kust van Kenia. De Griekse tanker had LPG gebracht naar een olieterminal in de havenstad Mombasa. De kapitein van het schip komt uit Duitsland. Verder zijn twee bemanningsleden uit Oekraïne en 14 uit de Filipijnen aan boord. Volgens de kapers zijn ze op weg naar Garabt, een piratennest aan de Somalische kust. Vanmiddag werd voor de Keniaanse kust ook een Duits vrachtschip gekaapt. Vermoed wordt dat ook daar Somalische piraten achter zitten. De eigenaar van het vrachtschip uit Bremen wil niet zeggen welke nationaliteit de bemanning heeft. Turner Epke Zonderland is bij de wereldkampioenschappen in Rotterdam tweede geworden op de rekstok. De Chinees Zhang Chenglong kwam als laatste in actie en pakte het goud. Het puntenverschil tussen Zonderland en de nummer 2 was minimaal. De Duitser Fabian Hambugen werd derde. Epke Zonderland werd vorig jaar ook al tweede tijdens de WK in Londen.